Vijf uur. Jobboots met het NOS Journaal. Op de snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verdwijnen volgende week definitief de 80 kilometer zones. De maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 kilometer per uur. Dat schrijft minister Schults van Haag aan de Tweede Kamer. Het gaat om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam. De betrokken gemeenten verzetten zich tegen de plannen, maar volgens de minister zijn de extra luchtvervuiling en geluidsoverlast te verwaarlozen. Daarom kan de verhoging gewoon worden ingevoerd, schrijft de minister. Het aantal leden dat naar het verkiezingscongres van GroenLinks wil is zo groot dat niet iedereen kan worden toegelaten. Tot nu toe hebben zo'n 2200 leden gezegd dat ze erbij willen zijn, maar 300 van hen zijn op een wachtlijst gezet. Het congres wordt zaterdag gehouden in Utrecht. Er zijn honderden wijzigingsvoorstellen ingediend op het verkiezingsprogramma van GroenLinks. En ook zijn er mensen die veranderingen willen aanbrengen op de kandidatenlijst. Tijdens de storing vorige week van het alarmnummer 112 is iemand door hartfalen om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie gemeld. In de nacht van woensdag op donderdag konden 164 bellers geen contact krijgen met de alarmcentrale. Het ministerie heeft inmiddels alle 164 bellers gesproken. Daaruit bleek dat in één geval, waarbij het alarmnummer werd gebeld, iemand is overleden. Major Boschart krijgt een eigen brug. Amstelveen vernoemt een nieuwe brug in het Park naar het boegbeeld van het leger des Heils. De brug ligt vlakbij een voormalige kweekschool van het leger waar Major Boschart in 1932 een tijdje heeft gezeten. Het leger des Heils is volgens de gemeente Amstelveen blij met de vernoeming. Het leger probeert al langer om een straat in Amsterdam naar de major te laten vernoemen, maar tot nu toe zonder succes. Major Boshart overleed in 2007. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Ook morgen eerst bewolking en wat regen. In de middag af en toe zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Donderdag met 25 graden wordt het zomers warm.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 Daar is ongeluk gebeurd met 5 auto's en er zijn twee rijstoken dicht. Je kunt ook het beste bij knooppunt Dimmen omrijden via Haarlem over de A9 en de A2. Op de ring Amsterdam de A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad 5 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht, 5 kilometer voor knooppunt Lunetten. Dat komt er dan ogenlijk op de A27 bij knooppunt Lunetten. Daar zijn twee rijstoken dicht. Richting Den Haag staat tussen Bodegraaf in Kopengouden 5 kilometer. A13 richting Den Haag bij Delft 4. En richting Rotterdam tussen Knoopend Ipenburg en Afritberg Roodreis 7 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Knoopend Vaanplein 7. A20 in de richting Gouda voor het Knoopend Terbrechtseplein 5. En verderop 5 kilometer bij Moordrecht. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. En de N206, de weg Zoetermeer-Leiden is momenteel in beide richtingen dicht. Bij Zoetermeer door een ongeluk met een vrachtwagen. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. Tot zover de verkeersinformatie.